Tot zover het radionieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Alvast een hele fijne avond gewenst vanuit de studio in Waalwijk. Is dit Langstraat FM Funk Night. van Erotic City van Prince. Er is niemand lekkers, lekkerder dan mee te regeren dan met Prince. Dan met een plaat van Prince in ieder geval. En deze mag er ook zijn. Can't Function, je hebt ze al in eh, diverse versies, kleuren en maten van ons gehoord. Dit is een normale maxi-single eindelijk aan kunnen komen. Tell me what you're gonna do is dit. So Good uit de playlist. En daar komt ook deze plaat vandaan. Legion and Guarantee. Mocht je iets aan me horen vandaag... Nou, dat komt omdat het hier zo ongelooflijk heet is. 28,4 graden hier in de studio. Probeer het vol te houden. Hierna komt er een souvenir. Sheila en de Black Devotion. King of the World uit Frankrijk en uit de Verenigde Staten met Bernard Edwards en Nan Rogers natuurlijk. Maar dat dadelijk na deze heerlijke maxi uit de playlist. Rodgers belangstelling van Unite. Sheila en de Black Devotion, die je natuurlijk ook wel kent van uh, Spacer. Dat was hun uh, grote hit. Belangstelling van Unite is het. En hier, hier is Qatar. let your body slip and get in the move. If you wanna dance, but don't hesitate. Cause if you wait too long, it might be too late. This scene is thumping, this scene is bumping, everybody is having fun. fun. This scene is jumping, the bass is bumping, everybody jump on the one. Grandmaster Flash en de Furious 5. all about. When my love pressure falls, she's the kind of girl that makes house calls. She never gives me the third degree, just rubs me down with her remedy. I know she's right. Eh, of kwam vanaf zijn uh, eh, album Morris White. Believe in Magic. Klinkt echt Earth, Wind and Fire als je het mij eh, vraagt. Komt in 1985. Nu Terry Shape their Body, belangs hadden we een Funk Night. dan hoor je Angela Bofill met een Souvenir 1984. En als laatste van dit uur hoor je Direct Drive en Paul Castle. Don't depend on me. 13 voor 6. and then Get up, get down. Raise your feet all around. Shake that body up. Shake that body up. Work that body, work that body, work that body. I like to watch girls shake that body. Move. Girl, I like what you do. You send chills through and through, through my body. Every time I leave a groove, girl, you know just what to do to get me started. Thank tricks that I do. Shake that afkondigen, wat heeft hij verdiend? Terry Jensis En inderdaad, zo heet het nummer Shape That Body. En hier is een souvenir van Angela Bonfield. 1984. Je de LP-versie van deze heerlijke plaat van Angela. Boveel belangstelling hem. Funk Night. Dadelijk het nieuws van de NOS, van de NOS en de reclame. Nou je deel 2 van aflevering 95 van Langstraat FM. Funk Night. We gaan uit met Direct Drive. Tot zo! say that we've known each other. All you did was mess around. You think that you have got the answer, but the question still stands. You have never had the day of 9 to 5, cause you never make it on time. Times are hard now, baby. adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozebrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden. Langstraat FM, Langstraat FM, nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voorzitter Tusk van de Europese Raad heeft de Britse premier Johnson gewaarschuwd... dat die niet de boeken moet ingaan als Mr. No Deal. Tusk zei dat bij de G7-top in de Franse kustplaats Biarritz. Groot-Brittannië en de Europese Unie liggen met elkaar overhoop over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland bij een brexit. Johnson wil de backstopregeling uit het akkoord met zijn voorganger meehalen. Maar de EU wil dat item pas aanpakken bij de onderhandelingen over de toekomst na de brexit. De Britse prins Andrew zegt dat hij nooit heeft gezien of vermoed dat zijn vriend Jeffrey Epstein jonge meisjes misbruikte. De tweede zoon van koningin Elizabeth ligt al weken onder vuur vanwege zijn vriendschap met Epstein. Die pleegde vorige week zelfmoord in zijn cel. Afgelopen week dook er een foto op waarop prins Andrew is te zien terwijl hij een jonge vrouw uitlaat uit het huis van Epstein. Die foto zou zijn genomen na 2010 toen Epstein al voor de eerste keer werd veroordeeld voor misbruik. Een jonge vrouw is in het Brabantse Neerlangel bij Os overleden nadat ze in de Maas werd overvaren door een waterscooter. Het slachtoffer werd zwaar gewond uit het water gehaald en is door hulpdiensten met een traumahelikopter nog behandeld op de kant, maar dat was tevergeefs. De bestuurder van de jetski is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Os. Over de toedracht is nog niets bekend. En in een paar dagen tijd is in ons land al meer dan 150.000 euro ingezameld om de bosbranden in het Amazonegebied aan te pakken. Dat heeft het Wereld Natuurfonds laten weten. De organisatie begon de noodhulpactie na veel telefoontjes van mensen die iets wilden doen. De opbrengsten worden verdeeld onder lokale partners in Zuid-Amerika. Er gaat bijvoorbeeld geld naar parkrangers in Bolivia. Die kunnen daarvan onder andere veiligheidspakken en zuurstofmaskers kopen om het vuur te blussen. De actie van het Wereld Natuurfonds loopt volgende week nog door. Het weer is overal zonnig en droog met temperaturen van 26 tot 31 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het ook helder bij 12 tot 17 graden. Ook morgen wordt het zonnig met in het oosten stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 27 en 31 graden. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkens, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt.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 En dit is een souvenir, de Cool Runners. play the game of love. Yeah. 1982 is dat. Om 12 over 6. Tot 7 uur zijn we er met de funk. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En dit is Jeffrey Osborne, Live for Today. playlist. Dadelijk hoor je NBC, Feel So Right. Daar hoor je de Funk Agenda. Maar eerst, eerst zijn hier de Fat Boys. Don't be stupid. Don't be stupid. Down came the rebel, did Judy smile? He whispered in the air, didn't it show for wild? Judy only said she only liked like a rich man, but then nobody saw Judy again. Stupid! stupid. Don't be stupid. MBC. Mark van den Hoek, Langstraat FM. Ja, met eh, de funkagenda. In Breda wordt eh, vandaag het Duikbootfestival gehouden. Eh, wat wordt er gedraaid? Techno, hits, house, disco. het is al begonnen en duurt nog tot 11 uur vanavond. En je kunt er nog tot 8 uur naar binnen. Dus uh, je hebt nog tijd genoeg. Entree is zo rond de 45 euro. En het vindt plaats aan de Rietdijk in Breda. Dan nog in Breda kun je vanavond eh, vanaf 11 uur naar Lucia Libre. Nou, hier kun je dansen op hip-hop, house, percussion, eh, urban en funk. Het wordt gehouden bij Q en dat is aan de Vissersstraat 5 in Breda. En entree is zo'n 7,50 euro. Nou, dan snel nog even naar het eh, Paperclip Festival in Eersel dan kun je vandaag genieten van een stevig portie freestyle, house, disco en funk. Wordt gehouden aan het E3-strand aan de Buivense Dreef 10 in Eersel dus. is zo rond de 35 euro. En dit zijn de Conway Brothers, er een Funk Night. Race the Roof. Young man. gonna raise the roof? Jesse. <laughs> Het nummer heet City Live. Nou, het was zes Dat was eigenlijk, ja, een gelegenheidsbeentje. Het waren eh, twee zangeressen, Charlene Jones en Marilyn Ashford Brown. Die eh, uit de Verenigde Staten komen en samen met Bobby Turnston een Europa-tour hebben gemaakt. Daarna in Europa zijn gebleven een tijdje en deze plaat hebben we opgenomen. Dus vandaar een Britse, het is US, ja het is eigenlijk UK-funk zeg maar, Brit-funk. Vandaar, nou dan weet je dat in ieder geval ook weer. En deze meneer is heel erg bekend, in ieder geval in funky wereld. Lillo Dammers is het en I'm in love. te draaien. <laughs> Deze maxi-single van Gavin Christopher, bijna acht minuten lang. One Step Closer to You was dat. En dit komt nog even uit onze playlist. Terry Burrs is it en Love Rocking. Daarna hoor je Rocky Robbins. Zaterdag een Funk Night. I've got your number. Souvenir uit 1985. Zo, het zit erop. Dadelijk eh, na het nieuws van 7 uur kun je luisteren naar Peter Sterrenburg. Is een altijd heerlijke Peters platenparade. Geniet met hem. En eh, wat eh, ons betreft, wij zijn er volgende week weer. Hopelijk iets minder warm. Buiten is het inmiddels 29 graden. Binnen is het 29,3 graden. Dus nou, God, god, god. Wat een ellende. In ieder geval, we het weer gered. Shakatak is hier om af te sluiten. Don't blame it on love. Hoi.